uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Macht in Polen gaat voorlopig niet op de schop. President Duda heeft met zijn veto twee wetten tegengehouden... die volgens critici de rechtspraak aantasten. Duda zegt ook dat de procureur-generaal en daarmee de minister van Justitie... te veel macht zouden krijgen met de nieuwe wetten. Daarmee zou de politiek bijvoorbeeld zelf rechters kunnen benoemen. Nu doet een onafhankelijke commissie dat nog. Twee mannen uit België zijn opgepakt voor de grotbranden tussen Cannes en Maastricht. Donderdag vloog een berg hooi in brand die een boer had opgeslagen in de grotten bij Cannes. Vermoedelijk hebben de twee Belgische mannen van in de twintig de brand aangestoken. Ze zitten niet meer vast, maar blijven nog wel verdachten. De brandweer laat het vuur in de hooiberg gecontroleerd uitbranden. De brand veroorzaakte de afgelopen dagen veel overlast. De politie in Utrecht is op zoek naar een automobilist die gisteren is doorgereden na een aanrijding. Een fietser van 25 werd geschept door een auto en kwam enkele meters verderop terecht op het asfalt. Het slachtoffer is met een gebroken been en waarschijnlijk ook inwendig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door. De politie is op zoek naar diegene. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn mogelijk 35 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De dader liet een autobom ontploffen in een wijk waar veel politici wonen. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Die hebben de afgelopen dagen meerdere aanslagen gepleegd in Afghanistan. Het weer, trekken stevige buien over het land. Vooral in het zuiden kan het nat zijn. Er is ook kans op onweer. Wel is er af en toe zon bij 18 of 19 graden. Morgen ook enkele buien, maar later droog en geregeld zon. Een graad of 20 dan. Dit was het en ook. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A6 Lelystad richting Muiden.